overhand hebben. Sint Maarten wil dat het parlement van het eiland zelf met een oplossing. Vorig jaar bleek uit twee onderzoeksrapporten dat er op Sint Maarten sprake is van machtsmisbruik en belangenverstrengeling. Dan het weer, vannacht opklaringen en lichte vorst, overdag bewolking, ook wat zon, het blijft droog en het wordt 2 of 3 graden.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 Schoof reageerde op vragen over Ashraf, een jonge Amsterdamse jihadist die afgelopen einde in Syrië om het leven kwam. De vader van Ashraf zegt dat hij de Nederlandse overheid had gewaarschuwd dat zijn zoon radicaliseerde. Een tentoonstelling over Charlie Hebdo in het Kuifje Museum in België gaat voorlopig niet door. De expositie moest een eerbetoon worden aan de vermoorde makers van het Franse blad. Maar de burgemeester en de politie van de Waalse plaats Louvain-Neuve vinden de expositie te riskant gezien de terreurdreiging in België. Volgens hen lopen de medewerkers van het museum en de omwonenden gevaar. Het museum dat gewijd is aan Hergé, de maker van Kuifje, is teleurgesteld en hoopt dat de Charlie Hebdo expositie later toch nog door kan gaan. De strijdende partijen in Oost-Oekraïne halen hun zware wapens weg bij het front. Rusland en Oekraïne hebben dat afgesproken in Berlijn. Daar wordt overlegd tussen de ministers van Buitenlandse Zaken van Rusland, Oekraïne, Duitsland en Frankrijk. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Steinmeier, spreekt van significante vooruitgang. Al is het volgens hem geen doorbraak. Verder is afgesproken dat er zo snel mogelijk overleg komt in Astana in Kazachstan. Daar moet worden gesproken over een lange termijn oplossing voor het conflict in Oost-Oekraïne. Een nog onbekende vrouw heeft in Vlaardingen op straat in brand gestaan. Omwonenden zagen het gisteravond gebeuren en waarschuwden de hulpdiensten. De vrouw werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar ze overleed. Of ze zichzelf in brand heeft gestoken is nog onbekend. Dan het weer, vannacht opklaringen en